Een boel mensen bellen omdat ze hun afspraak willen verplaatsen... GGD wil nu meer tijd maken om boostervaccinaties voor ouderen in te plannen, zodat zij eerder aan de beurt zijn. En daarom kan je je als praktijk niet verplaatsen. Je kan hem alleen annuleren, telefonisch, als je echt niet kan. Rusland en Amerika gaan in januari met elkaar praten. Altijd er is een spanning tussen de twee. Rusland zal met 100.000 militairen aan de grens staan van Oekraïne. Amerika is bang dat ze binnenvallen en helpt Oekraïne met de NAVO aan wapens. Rusland wil dat de NAVO zich terugtrekt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nou, Rusland heeft een aantal dingen geformuleerd. En het belangrijkste daarin is in feite dat Rusland eh, zwart op wit garanties wil van het Westen, van Amerika, van de NAVO. Dat de NAVO eh, eh, niet verder zal opschrijven opschuiven in oostelijke richting. Dus dat eh, bijvoorbeeld Oekraïne en Georgië geen lid zouden kunnen worden van de NAVO. Er is vorig jaar gesjoemeld met de zorgbonus. 1000 euro zouden verpleegkundigen, verzorgers en schoonmakers krijgen... omdat ze tijdens de coronacrisis hard hadden gewerkt. Maar dat geld verdween ook in de zakken van directeurs. Dat ontdekte RTL Nieuws. En daardoor kostte het uiteindelijk 800 miljoen meer dan het kabinet had gepland. Op naar de volgende ronde voor darter Dirk van Duivenbode alias de Obergenius. Op het WK in Londen begon hij slecht, maar wist hij na drie verloren sets de boel om te gooien, zei hij tegen het AD. Ik bleef eh, trek aan die pijlen. uiteindelijk win je die set en daar mag ik dan blij mee zijn. Maar ik denk dat ik daarna geen moment in de problemen gekomen ben. Want ik had ook geen moment gevoel dat hij nog wat ging doen. Want ik had zoiets van, ja, nu ben ik aan het scoren, laat maar eens even zien wat je kan. En hij ging niet mee. Hij won met 4-3 en zit nu bij de laatste 16. Darter Vincent van der Voort zit het niet mee. Vanwege een positieve coronatest ligt hij er nu uit. Het weer, er komt wat regen aan. Het blijft vanavond en vannacht een natte boel. Morgen grijs, wat regen en dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad is een spoedreparatie gaande.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 Here's to the ones I hold dear happy. Christmas close your eyes. So hold best Love is here today Just a kiss away Angel Can you see the morning Dawn on you today and Do you feel this way Angel Isn't it a bright time Love is here to stay Just a kiss away Angel Can you see the sunshine All you to do Do you feel this way sunshine All you do today Do you feel this way? Angel Can you see the morning? Darling, you today Do you feel this way? Love is just a kiss away just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away.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 Throwed his old pack right over his back. Opened the window of his little shack and shouted, Oh, Dasher and Dancer, Vixen and Blitzen, come on here. We're gonna get a going and spread some cheer. So limber your legs and sharpen your hooves, cause tonight is the night we're gonna jump to the roofs. Well, the reindeer, they were so proud and grand to take another trip all over the land. They jumped right into their proper place to get head up for that midnight race. shook off the ice and snow, boarded his sleigh and then yelled, let's go. All the little toys were happy too because they were so bright and new. A little piano then started to play. Old Santa began to swing and to sway. Thought he heard a toy drum start to beat, but he found it was the rhythm of the reindeer's feet. The reindeer boogied in the middle of the road. Tonight we have a mighty big load. Don't boogie to the left and the boogie to the right. Do the reindeer boogie this Christmas Eve night. Tonight we have a mind if you glow, don't boogie to the left and the boogie to the right, do the reindeer boogie this Christmas Eve night. set to the side. I met the man on the moon. He asked if I had a lied. He told us to hold it together when falling apart. He told us to light up the world when we dream in the dark. Yeah. dit zijn de hoofdpunten van het NRW Journaal. Bestaande vaccinatieafspraken kunnen tijdelijk niet worden verzet, zegt de GGD. Dat is besloten vanwege de grote drukte bij de callcenters. Op dit moment gaat bijna de helft van alle telefoontjes over het annuleren of verplaatsen van afspraken. In de ziekenhuizen zijn 126 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 28 patiënten bij. Er liggen nu in totaal 2014 mensen met corona in het ziekenhuis. Alle ruim 7000 leerlingen van groep 8 in Amsterdam kregen na de kerstvakantie gewoon les op school. Ongeacht wat het kabinet volgende week besluit. Dat hebben de 220 Amsterdamse basisscholen laten weten. Het weer, het is bewolkt. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden af en toe regenen. Vanavond en vannacht verandert te weinig. De maxima ligt tussen de 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden. I'm hanging on growing cold While my mind is leaving dark Talk is cheap, give me a word You can keep Cause I'm halfway gone and I'm i foot out the door And choking on the other Always thinking something more Is just around the corner Talk, talk is cheap Give me a word You can, you you can. Cause I'm halfway in, but don't take too long. Don't take too long. is more than meets the eye. Thank you. take you out. jullie allemaal fijne dagen en een